Gert met het NOS Journaal. Syrische ordentroepen hebben vanochtend gegaan in de westelijke wijk Kafassouseh om te protesteren tegen president Assad. Om de menigte uiteen te drijven werd traangas ingezet en toen betogers teruggooiden met stenen zouden zijn geschoten. Gisteren gingen na het vrijdaggebed weer tienduizenden Syriërs de straat op, vooral in steden in het oosten en zuiden van het land. Door hard ingrijpen van de politie vielen daarbij volgens activisten meerdere doden. Oud-wethouder van Rotterdam Marco Pastoors gaat bemiddelen in de kwestie rond de zendmasten van Lopik en Smilde. Minister Verhaag heeft hem gevraagd gesprekken op gang te brengen tussen Novak, de beheerder van de zendmasten, en de exploitant Broadcast Partners. Pastoors heeft opdracht gekregen binnen twee weken rapport uit te brengen over hoe het vermogen van de radiozendmasten op een veilige manier op peil kan worden gebracht. Sinds de branden vorige maand in de zendmasten van Lopik en Smilde is het zendvermogen door de beheerder uit voorzorg beperkt. De radioontvangst laat daardoor te wensen over. Op de laatste dag van de wereldkampioenschappen judo in Parijs zijn er geen Nederlandse medailles meer bijgekomen. In de klasse boven de 100 kilogram ging Luc voorbij in de achtste finales onderuit tegen de Tunesier Jabala. Grim Fuisters verloor al in de tweede ronde, net als Henk Grol in de klasse tot 100 kilogram. Bij de vrouwen was het WK voor Carola Uilenhoed al naar één partij voorbij. De totale Nederlandse opbrengst in Parijs was zilver voor Edith Bos en Dex Elmond en eenmaal brons voor Annika van Enden. Het weer in de loop van vandaag in het hele land buien en kans op onweer. Tussen de buien door ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, smiddags ook geregeld zon, 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drie files op de A1 Amsterdam Amersfoort. Allereerst bij Muiden 3 kilometer. Bij Knopend Hoevelaken 4. En bij Muiderslot 2 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch is dit weekend dicht tussen Knopendel Del en Zaltbommel. En daarom een hele lange file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Knopendel Del en Gorkum 18 kilometer. Wil je op de A2, eh, ben je op de A2 en wil je richting Den Bosch, kun je beter omrijden via Arnhem, de A12, A50, A59. Voor Breda volg je Den Haag, Rotterdam, A12, A20 en de A16. Lange files dus ook op de A27, Utrecht richting Gorkum. 3 kilometer bij knooppunt Lunette, maar 13 kilometer tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. En dan de A28, Amersfoort richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 2 kilometer file.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 Smooth mind, floating like a butterfly. No set float, sung like a lullaby. Face yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's its own environment. Funk infusion, a flyer looting, keeps you coasting on the rhythm you're cruising.